Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met opvallend nieuws uit Den Haag. Want informateur Weijers heeft VVD-leider Jessel Gus... waarschijnlijk toch niet uitgemaakt voor leugenaar. Meerdere kranten kwamen gisteren met dat verhaal. Weijers zou op verkiezingsavond hebben gezegd dat hij het jammer vond... dat de VVD geen pak slaag had gekregen... en dat hij Jessel Gus een leugenaar vond. Weijers heeft daar zijn excuses voor aangeboden... al kon hij zich niet herinneren dat hij dat had gezegd. En nu blijkt dat de woorden waarschijnlijk van iemand anders afkomstig zijn. Namelijk Follow the Money-journalist Erik Smit. Ik weet het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat, dat, dat hij dat niet heeft gezegd en dat mijn woorden waren. Want dat was nu juist mijn bijdrage op het podium. VVD-leider Jessel Gus vroeg zich gisteren nog af of Weijers nog wel een formatie zou kunnen leiden. nu zegt ze dat ze deze valse start achter zich wil laten. Bij de Russische luchtaanval van vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker één dode gevallen. De burgemeester denkt dat het dodental nog oploopt. Zeker 26 mensen raakten gewond. Er zijn flatgebouwen en appartementengebouwen geraakt. Voormalig commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf weet waarom de Russen dit hebben gedaan. Ja, als je niet kunt winnen op, eh, eh, aan het front, wat doe je dan? Dan probeer je de wil te breken van de Oekraïners om te gaan vechten. Dus val je burgerdoelen aan en dan ga je ze s'nachts een soort eh, terreurcampagne uitoefenen en in dit geval eh, de bevolking van Kiev. Er werden zo'n 400 drones en raketten afgevuurd op Kiev. een bijzondere ontmoeting in Nijmegen, want de jongste en oudste inwoner hebben elkaar daar ontmoet. Namelijk Juda van 11 dagen en Jan van 105 jaar. Aanleiding was dat de stad nu 190.000 inwoners heeft. De baby was niet echt onder de indruk van de ontmoeting. Hij is eigenlijk alleen maar aan het slapen. Vroeger, toen ik klein was, kennen we elkaar iedereen. Maar dat is nou niet meer. Geen gekke dingen doen. Ja, dat kwam dus wel goed, want de baby lag alleen maar te dutten. Het weer, veel bewolking met vooral in het noorden en midden flink wat regen bij 10 tot 17 graden. Morgen ook grijs met soms wat regen. Zondag droog, maar dan wel iets kouder. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Vinkenveen is het oponthoud 30 minuten. Op de A10 de Ring West richting Zaandam staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Koenplein. Drie rijstroken zijn daar dicht, dat kost je nu zo'n 10 minuten. Op de A7 van Horen naar Zaanstad zijn twee rijstroken dicht door een spoedreparatie bij knooppunt Zaandam. Dat duurt nog tot 12 uur. De vertragingstijd ligt hier nu tussen de 10 en 15 minuten. Verder staat er file op de N250, Den Helder richting de Kooi.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 Come body's on fire, yeah. Up on the roof, love is 100 proof. You got me going higher and higher. In every window, there's a shadow or two, making love in the night. Look around you at your dreams coming true.